the Betrokkenen een vuurwapen en schoot op de agenten. Twee van hen kwamen om het leven, een derde raakte zwaar gewond. Na de schietpartij hield de politie het huis omsingeld... waar de schutter zich zou hebben verschanst. Het duurde uren voordat hij werd opgepakt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Na het tellen van driekwart van de stemmen staat in Georgië de regeringspartij op grote voorsprong. Gisteren werden in het Oost-Europese land parlementsverkiezingen gehouden. De regeringspartij Georgische Droom staat nu op bijna 50% van de stemmen. De oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging heeft ruim een kwart. Tweede op de lijst van die partij staat de Nederlandse Nederlands-Georgische Sandra Roelofs, de vrouw van oud-president Saakashvili. Het is nog onduidelijk of de alliantie van patriotten in het parlement komt. De pro-Russische partij schommelt nu rond de kiesdrempel van 5 procent. Een grote zoekactie gisteren in het centrum van Groningen heeft nog geen spoor opgeleverd van de vermiste student Wietse Penning. Die keerde vrijdagochtend niet terug naar huis na een avondje stappen. Gistermiddag kamden zo'n 300 mensen het noordelijk deel van de binnenstad van Groningen uit. Onder hen veel leden van het studentencor Vindicat, waar de 18-jarige Penning lid van was. Vermoed wordt dat hij in het water is gevallen en verdronken. De politie is nu met duikers aan het zoeken. Het weer, het is een frisse ochtend en op veel plaatsen helder en zonnig, maar in het noorden is het vrij bewolkt en kan er soms een bui vallen. Dat kan ook vanmiddag in het midden van het land gebeuren.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 Er zijn namelijk problemen met de Koenbrug. Op de A12 richting Den Haag tussen Reewek en Kloopend Gouwen 3 kilometer door werkzaamheden. Daar is de rijbaan dicht tot maandagochtend vroeg. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland door werkzaamheden 6 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Kloopend Kleinpolderplein.